Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vandaag wordt het eerste Nederlandse defensievliegtuig ingezet... om gestrande reizigers in het Midden-Oosten op te halen. Het militair toestel vliegt van Oman naar Egypte. De Nederlanders kunnen vanaf daar dan zelf verder terug naar huis. Vanochtend vertrok vanuit Doha ook al een toestel van Qatar Airways naar Schiphol... met zo'n 300 mensen aan boord. Dat toestel is na intensief overleg tussen Nederland en de vliegtuigmaatschappij geregeld. Het lijkt erop dat Iran dichter bij de keuze is voor de opvolger van Ayatollah Khamenei. Een lid van de Raad van Experts zegt dat ze er min of meer uit zijn. Er zouden nog enkele obstakels zijn, maar welke is niet bekend. Mogelijk komt de Raad van Experts vandaag nog bij elkaar om de nieuwe Ayatollah te kiezen. Iraanse en internationale media noemden de tweede zoon van de vorige week gedode Khamenei als mogelijke opvolger. Het Israëlische leger heeft al gezegd dat elke opvolger sowieso op hun dodenlijst komt. Het noorden van Australië kampt met zware overstromingen door hevige regenval. Het gaat om de zwaarste overstromingen in bijna 30 jaar. Zo'n duizend mensen in het Australische noordelijk territorium zijn geëvacueerd. Daarvoor werden helikopters en vliegtuigen ingezet... om mensen uit afgelegen gebieden te bereiken. De politie in het gebied waarschuwt mensen niet het water in te gaan omdat overal krokodillen rondzwemmen. In Landgraaf is gisteravond een wethouder door een groep jongeren bedreigd. De man, die ook CDA-lijsttrekker is, was campagne aan het voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een van de jongeren zou een mes hebben getrokken. De politicus heeft aangifte gedaan. Het weer vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon.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 understand. When I say it, I mean it. I swear I need you all my life. Oh, we need is sympathy if we're going to change our minds. This is no second thought. This is boy, you turned me ZFM. I see your shadow coming closer. I watch you drifting out as you. I must have missed that you were leaving. I saw your lipstick on the mirror right here. All of a sudden it was all clear. You just ran out of everything and everything you said.